Dijkers met het NOS Journaal. Een ernstig ongeluk op de A2 in Zuid-Limburg. Bij Meersen was een aanrijding met meerdere auto's. Daarbij is iemand om het leven gekomen en raakten acht anderen gewond. Een aantal van hen ligt ook in het ziekenhuis. Door het ongeval is de A2 bij Meersen in de noordelijke richting dicht. De politie doet er onderzoek naar de aanrijding... en waarschijnlijk gaat dat nog de hele ochtend duren... Studenten in Australië hoeven mogelijk een deel van hun studieschuld niet meer terug te betalen. Premier Albanese wil 20% van de studieschuld van alle studenten kwijtschelden. Hij zegt daarmee het onderwijs eerlijker en betaalbaarder te willen maken. Het plan gaat wel alleen door als hij volgend jaar wordt herkozen als premier. In meerdere Amerikaanse staten is de nationale garde in paraatheid gebracht... vanwege de aankomende presidentsverkiezingen. Onder meer in Washington en Oregon staat de Nationale Garde paraat... om snel te worden ingezet als er onrust ontstaat. In die twee staten zijn honderden stembiljetten beschadigd... of volledig verloren gegaan nadat stembussen in brand waren gestoken. De Amerikaanse president Biden heeft als laatste stop voor de campagne... die hij voor Kamala Harris voert gespeecht in zijn geboortestad... Scranton in Pennsylvania. In die staat voeren zowel Harris als Trump veel campagne omdat het een van de zogenoemde swing states is... waar het deze presidentsverkiezingen opnieuw heel spannend kan worden. Biden sprak in Scranton een zaaltje vakbondsleden toe. Hij waarschuwde daarvoor Trump, die volgens Biden een gigantische belastingverlaging wil voor de rijken. Harris bracht een verrassingsbezoek aan Saturday Night Live, het populaire televisieprogramma. Verscheen, ze verscheen als spiegelbeeld van actrice Maya Rudolph, die Harris vaker in het programma heeft gespeeld. Het weer. De dag start op sommige plekken met wat mist. Later lost die op en dan wordt het een droge en zonnige dag. Met weinig wind en zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste snelwegen weer prima doorrijden. Alleen op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar sta je nog 5 minuten in de file voor knooppunt Badhoevedorp.